ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. We maken meer afval met z'n allen. Het afgelopen jaar hebben gemeenten ruim 8 miljard kilo aan huishoudelijk afval ingezameld. En dat is 4 kilo per persoon meer dan een jaar eerder, staat in cijfers van het CBS. Er wordt vooral meer afval opgehaald op een eh, aantal van de Waddeneilanden. Dat komt door toeristen die daar naartoe gaan. Vandaag begint de rechtszaak tegen Marco Bussato. Hij wordt verdacht van ontucht met een meisje van 15. En zij is de dochter van een voormalig medewerkster van Marco Bussato. Dat zegt justitieredacteur Remco Andringa. Die medewerkster werkte als een eh, persoonlijk assistent van, eh, van de zanger. En was eh, tegelijkertijd ook de voorzitter van zijn fanclub. ze waren goed bevriend, kwamen bij elkaar over de vloer. Tot ze er op een gegeven moment achter kwam dat haar dochter door Borsato zou zijn betast. Dat zou zijn begonnen toen, toen ze 15 was. En het zou in de loop der jaren meerdere keren zijn gebeurd. Marco Borsato heeft het ontkend en hij zal aanwezig zijn in de rechtbank in Utrecht. In Flevoland komen camera's te hangen op een aantal windmolens in de Noordoostpolder. Het windpark wil op die manier wat doen tegen wat ze zelf noemen de tsunami aan inbraken bij boeren. Van landbouwvoertuigen, eh, van elektrisch gereedschap, van gezonmaaiers, van fietsen en al dat soort zaken wat op een boerderij wat je kunt vinden. En uh, ja, we zijn erg ongerust erover. Op dit moment is er sprake dat er camera's worden gehangen aan de windmolens. Die in contact staan met een eh, alarmcentrale. En op het moment dat er dan verdachte situaties zijn... wordt dat doorgegeven aan de alarmcentrale. Het zijn vaak criminele bendes die dure landbouwvoertuigen stelen op bestelling. Een paar trekkers zijn zelfs helemaal teruggevonden in een schuur in Litouwen... toen de politie daar een inval deed. En één iets langere wandeling per dag is beter voor het hart... dan veel kleine wandelingetjes. Dat geldt zeker voor iemand die verder niet heel erg sportief actief is. Nou, dat schrijft de BBC. Zij lazen in een Brits onderzoek dat minstens 15 minuten per dag... aan één stuk Stuk lopen ideaal is. Dat is goed voor de conditie van het hart. Uit het onderzoek onder tienduizenden Britten blijkt ook dat het eh, dus niet alleen gaat om het totaal aantal stappen per dag, maar ook hoe je die zet. Dus niet steeds kleine stukjes, maar juist iets langer doorstappen.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 waiting for this feeling that I'm drowning into subside. to make me swim like a beginner, like I'm new at life. And all these words don't come you're trying to get I for so long van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Jamaica bereidt zich voor op de storm Melissa. Die is uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde categorie. De zwaarste van dit jaar tot nu toe. De orkaan komt naar verwachting in de loop van vandaag aan land. De tuchtrechter in Zwolle heeft een verpleegkundige een beroepsverbod opgelegd... omdat hij een relatie had met een patiënt. De man leerde haar kennen toen ze werd opgenomen in een psychiatrische kliniek. Israël heeft drie Palestijnen gedood op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde vannacht ten westen van Jenin. Volgens de Israëlische politie bereiden ze een aanslag voor. En het weer, eerst bewolkt en geregeld buien, later zon, nog een enkele bui. Het wordt 12 tot 14 graden. Morgen bewolkt en regen en een graad of 13.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 You know you make me feel so real more than sex appeal. Cause yo, that, that, that, that, that, that girl. That, that, that, that, that, girl. That, that, that, that, that, girl. That, that, that, that, that, girl. That, that, that, that, that, girl.